Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lukt het Centraal Bureau Revaardigheidsbewijzen niet om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen. Daarbovenop moeten 450.000 mensen hun theorie-examen nog doen. Dat is ruim de helft van het aantal examens dat normaal in een jaar wordt afgenomen. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt... hier recht hebben op asiel. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden. De vrees is dat de Taliban hard zullen afrekenen met Afghanen... die voor westerse landen hebben gewerkt. In Rotterdam is gisteravond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond half elf meldingen binnenkwamen... dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord... Niemand raakte gewond, wel sneuvelde een ruit van een woning. Wie er heeft geschoten en waarom is onbekend. De beschieting in Rotterdam is de zoveelste in een paar weken tijd... en dat leidt tot bezorgdheid onder bewoners. Meer dan 300 evenementenorganisaties gaan volgende week zaterdag de straat op... om te demonstreren tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. In een protestmars willen ze het signaal afgeven dat het volgens hen niet zo langer meer kan... Gisteravond maakte het demissionaire kabinet bekend dat festivals en andere evenementen vanaf 20 september zijn toegestaan, maar bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Grote evenementen die eerder in september waren gepland kunnen dus niet doorgaan. Het weer, periode met zon en droog. Alleen in het uiterste noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen kan het nog iets warmer worden, maar na het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Bij de afsluitdijk heb je nog steeds behoorlijk veel vertraging richting Friesland. Dat is dus op de A7. Tussen Brezondijk en Kornwerderzand is de vertraging drie kwartier.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 No, nothing else matters. No, nothing else matters. Epa! Un, dos, tres. Un pasito pa'lante Maria María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. I went into a bar looking for tried to be a man and you know I'm satisfied.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 alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat.